De man van 46 had een psychose en was volgens de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar... toen hij zijn zoon doodstak. Burgemeester Halsema van Amsterdam gaat onderzoek laten doen naar het vuurwerk dat werd afgestoken tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werd er zoveel vuurwerk afgestoken dat het duel moest stoppen. De burgemeester noemde het een schande. Dinsdag werd de wedstrijd alsnog afgemaakt. Ajax won met 2-0. VVD-leider Jessel Gus blijft erbij dat zij alleen in een centrumrechtskabinet wil... en blijft GroenLinks-PVDA uitsluiten. Na afloop van het gesprek met informateur Buma zei ze dat haar standpunt niet is veranderd. Wij hebben op basis van van de inhoud in de zomer gezegd... die verschillen zijn te groot op basis van de inhoud... die ik ook weer volledig met u kan delen. Maar u, weet het nog, denk ik, dat is niet zo heel lang geleden... hebben wij de kiezer een belofte gedaan. En de kiezer heeft ons op basis van de inhoud en die belofte geloofd... en ook daarvoor gestemd. En ik vind dat je ook de kiezer echt recht moet doen. Jesse Gus zei ook dat er een nieuw document zou moeten worden geschreven... mocht de VVD zich aansluiten bij D66 en het CDA en een creatieve oplossing om overlast in een ondergrondse parkeergarage in Dronten tegen te gaan. Klassieke muziek moet daar straks een einde maken aan vandalisme en wildplassen. Maar of het nou echt gaat werken? Nee, ik denk dat, eh, dat, dat camera, eh, camera's in de omgeving dat dat een betere oplossing is. Ik hou ervan. Ik weet niet of het de jeugd wegjaagt. Die hebben toch koptelefoon op, dus die horen het dan niet. Die hebben gewoon hun eigen muziek aan. Zellig, toch? De gemeente gaat het in ieder geval toch proberen. Ze hopen dat het centrum van Dronten toch zo gastvrijer en schoner wordt. Het weer. Komt regen aan. Nu al in het zuidwesten. De komende uren trekt het richting het noorden. Morgen is het weer droog, maar het wordt wel een grijze dag bij max 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe is de verdraging 10 minuten.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verzekeraars gaan ervoor zorgen dat mensen die al lang klant zijn... niet meer betalen dan nieuwe klanten. Dat mag niet, zegt de autoriteit Financiële Markten. Maar het gebeurt wel vaak. Burgemeester Halsema van Amsterdam gaat onderzoek laten doen naar het vuurwerk... dat zondag werd afgestoken tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen. Halsema noemde het vuurwerkincident in de arena eerder een schande en buitengewoon ernstig. De doden bij het autoongeluk vanmorgen in Den Haag zijn twee vrouwen en een man. Een andere vrouw raakte gewond. De auto reed hard weg voor de politie, botste tegen een boom en vloog in brand. En het weer, bewolkt en wat regen. Het is een graad of 8. Vannacht droog en een graad of 3.